Door Almegens met het NOS-journaal. Vanuit Iran zijn tientallen drones op weg naar Israël. Dat meldt het Israëlische leger. Een tv-station meldt dat er ook kruisraketten onderweg zijn. En ook het Witte Huis heeft gezegd dat Iran is begonnen met een luchtaanval op Israël. Israëlische media melden dat de kruisraketten rond 1 uur Nederlandse tijd Israëlisch grondgebied bereiken. De drones zijn langer onderweg. Israël sluit vanwege de aanval om half één Nederlandse tijd het luchtruim voor al het vliegverkeer. Eerder vanavond deden Jordanië en Irak dat ook al. Het Israëlische luchtafweersysteem, het zogeheten Iron Dome... is volgens het Israëlische leger in staat van hoogste paraatheid. Het leger meldt verder dat het Israëlische regeringsvliegtuig uit voorzorg is opgestegen. Het toestel wordt normaal gesproken gebruikt om de premier en de president van het land te vervoeren. De spanningen tussen Israël en Iran liepen de afgelopen dagen op. Een aanval van Iran werd verwacht als vergelding voor de luchtaanval op het Iraanse ambassadeterrein in Syrië. Iran houdt Israël verantwoordelijk voor die aanval, waarbij zeven Iraanse militairen omkwamen. De Vlaamse tak van Forum voor Democratie doet niet mee aan de verkiezingen voor het Europees Parlement. Daarvoor waren 5000 steunbetuigingen nodig en dat aantal is niet gehaald. De Vlaamse afdeling werd begin dit jaar opgericht. Partijleider Baudet hoopte in Vlaanderen zetels te halen. De bestuursraad van Ajax wil dat de raad van commissarissen... het ontslag van algemeen directeur Alex Kroes heroverweegt. De RVC wordt gevraagd te onderzoeken of Kroes kan terugkeren als algemeen directeur. Dat staat in een brief van de bestuursraad... die aan alle leden van de club is gestuurd. De leden zijn met 73 de groot aandeelhouder van Ajax... en hebben dus veel macht. Het weer. Vannacht neemt de bewolking toe en kan het mot regenen. Morgen in het noorden zon en een graad of 12. In het zuiden breekt vooral smiddags de zon geregeld door.